Die zouden tientallen oldtimers en motoren hebben gestolen. Bij elkaar zijn die zo'n 4 miljoen euro waard. Er zijn huizen en garages doorzocht in Maastricht, Heerlen, Aken en Maasmechelen. De lijst met coronaregels voor mensen die op vakantie gaan wordt langer en langer. In Griekenland mag je alleen nog binnen uit eten als je volledig gevaccineerd bent. In Frankrijk heb je vanaf augustus augustus een gezondheidspas nodig om een winkelcentrum, museum of restaurant binnen te komen. En het is onduidelijk of de corona-check-app genoeg is. En tot diep in de nacht doorhalen is er op sommige plekken in Spanje niet meer bij. Daar komt een avondklok vanaf 1 uur s'nachts politie in Noord-Holland heeft afgelopen zondag twee kinderen van 1 en 2 uit een hete auto gered. De ouders waren op het strand en hielden de kinderen in de gaten met een camera, zegt de politie op Facebook. Agenten moesten een autoruit inslaan om bij de kinderen te komen en de ouders zijn opgepakt. Amerikaanse president Biden heeft laten weten dat hij pal achter de Cubanen staat... die afgelopen zondag massaal de straat op gingen. De demonstranten zijn boos over de armoede en lege schappen in winkels... en geven de regering de schuld. Je kunt het wel een volksopstand noemen, zegt correspondent Nina Jurna. Het laat zien dat de Cubanen hun angst in ieder geval voorbij zijn. Want om op dat punt te komen in Cuba... Ja, dan ben je al over heel wat obstakels en angsten heen protesteren tegen het regime van Cuba. Dat is verboden. Tientallen mensen zijn gearresteerd en het internet is ook afgesloten. De Cubaanse president zegt dat de problemen door de handelsboycott van de VS komen. Het weer. Op veel plekken is het een natte dag. Vooral in Limburg kan veel regen vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen regent het op veel plekken. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De werkzaamheden op de A9 veroorzaken nog wat vertraging. Van Alkmaar naar Amstelveen ter hoogte van Haarlem. Daar heb je nu een kleine 10 minuten extra reistijd. En het rijdt langzaam op de A7, de afsluitdijk naar Friesland.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 Doucement les Et ce soir J'ai pas envie de rentrer tout seul 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Next train will be leaving from platform 1. If you miss the train I'm on, and then you know that I am gone, and you can hear the whistle blow 500 miles, 500 miles, 500 miles.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 Meer dan 900.000 Fransen hebben gisteravond een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren. Dat is een record. Veel mensen melden zich nadat president Macron beperkingen had aangekondigd voor niet-gevaccineerden. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen tot 32. Meer dan 750 mensen zijn opgepakt. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig nadat oud-president Suma gevangen werd genomen. Google heeft in Frankrijk een boete van 500 miljoen euro gekregen... wegens het schenden van auteursrechten. Het bedrijf moest met Franse media een akkoord sluiten... over het plaatsen van nieuws op het eigen platform. En dat is niet gebeurd. Het weer, veel regen in het oosten, midden en zuiden van het land. Vooral in Limburg. Later ook kans op onweer. Het wordt vandaag maximaal 23 graden.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 Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. gedacht Blij dat nu de tranen zijn verdwenen En mijn lach weer is verschenen En nooit meer zal verdwijnen Het is zo mooi hoofdletter Z Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier.